2 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. PVV-voorman Geert Wilders heeft zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed... niet om één specifieke reden of dreiging afgeblazen... maar vanwege het algehele beeld dat was ontstaan. Wat voor hem wel zwaar woog was dat door zijn plan... Nederlandse militairen in Afghanistan gevaar liepen... door de Taliban te worden gedood. Wilders zei dit tegen de NOS tijdens een bijeenkomst in Antwerpen. Hij was daar op uitnodiging van Vlaams Belang, de partij van Philip de Winter. De PVV-leider zei dat de beledigingen aan zijn eigen adres de spuigaten uitliepen. Hij doelde op de fatwa, de prijs die een Pakistaanse geestelijke op zijn hoofd had gezet. Toch was dit volgens Wilders niet de reden om de cartoonwedstrijd af te blazen. Agenten hebben tijdens de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Utrecht gisteren toch ingegrepen, ondanks dat ze zouden staken. Fans van Utrecht trokken, na afloop van de wedstrijd in de omgeving van het stadion hekken om en gooiden met stenen. Daarna raakten ze slaags met Fortuna-supporters. Daarbij zou een steward gewond zijn geraakt. Uiteindelijk greep de politie in. In Zweden spijbelt een meisje van 15 al twee weken vanwege het klimaat. Ze zit elke dag voor het parlementsgebouw in Stockholm en deelt flyers uit... waarin ze de politiek oproept om meer te doen om klimaatverandering te voorkomen. Afgelopen zomer was het ook in Zweden veel warmer dan normaal... en waren er veel bosbranden. Over een week stopt ze met haar spijbelactie, dan zijn er verkiezingen in Zweden. NEC-doelman Coutinho stopt als profvoetballer. Hij levert zijn contract in omdat hij niet meer gemotiveerd is. Coutinho kwam deze zomer over van AZ. De 36-jarige keeper noemt het de moeilijkste beslissing uit zijn carrière.